Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump verlaagde importheffingen voor India flink. Van 50 naar 18 procent. Zowel Trump als de Indiase premier Modi bevestigen dat ze een deal hebben gesloten. Volgens Trump heeft Modi hem beloofd geen Russische olie meer te kopen... maar daar zegt de premier zelf nog niks over. Als India stopt met Russische olie is dat een grote tegenslag voor Rusland. India is een van de grootste afnemers. Een man die een jongen van 16 de opdracht gaf iemand in zijn been te schieten... is veroordeeld tot zes jaar cel. De man benaderde de tiener op straat. Hij beloofde hem 2000 euro. Ook een jongen van 15 werd geronseld. Hij fungeerde als doorgeefluik tussen de jongen en de verdachte. De uiteindelijke aanslag heeft nooit plaatsgevonden. De tiener die zou schieten overleed kort daarna. Hij werd zwaar gewond gevonden op de wc van zijn middelbare school in Den Haag... en overleed niet veel later... Volgens de rechtbank lijkt het erop dat hij zichzelf per ongeluk met het wapen heeft geraakt. In Australië heeft een jongen van 13 zichzelf en zijn familie gered door urenlang te zwemmen. De familie was aan het suppen en kajakken toen ze door sterke wind kilometers op zee werden geduwd. De jongen begon in zijn kajak terug te peddelen en legde de overgebleven 4 kilometer zwemmend af. De kustwacht vond zijn familie op 14 kilometer uit de kust. FIFA-baas Gianni Infantino vindt dat de verbanning van Rusland uit het internationale voetbal moet worden opgeheven. Volgens Infantino heeft de Russische ban niets opgeleverd, juist alleen maar bijgedragen aan haat. Het weer, heldere avond en nacht met een stevige oostenwind. Het koelt af naar min 8 in het noordoosten en plus 1 in het zuiden. Morgen trekt neerslag over en is er kans op ijzel. Het wordt van noord naar zuid min 2 tot plus 7.